Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer wordt op dit moment gedebatteerd over de corona-aanpak van het kabinet. En over het salaris van zorgpersoneel. Want dat moet omhoog, vinden bijvoorbeeld de SP en de PVV. Kijk, ik vind dat die mensen recht hebben op een eerlijke beloning, een beter salaris. Maar ook al vind je dat niet, dan nog, ziet toch nu iedereen hoe groot de tekorten zijn. En nu zegt u tegen die mensen en het kabinet zegt, nou bekijk het maar. We geven ze inderdaad opnieuw een dikke klap in het gezicht. Jullie krijgen helemaal niks Gisteren werd erover gestemd. Toen was de Tweede Kamer voor een verhoging van het salaris. Die meerderheid ontstond alleen door een foutje. Een ChristenUnie-Kamerlid stemde per ongeluk verkeerd. En het kabinet heeft al gezegd dat de zorg er geen extra geld bij krijgt... omdat er al heel veel geld naartoe gaat. Kerstvakantie vieren in de sneeuw of de zon is onverstandig, vindt het OMT. Dat is de club die het kabinet adviseert. Het wil dat er een negatief reisadvies voor buitenlandse wintervakanties komt. Premier Rutte zei gisteren dat hij daar snel meer over bekend maakt. Wij zullen zeer spoedig als kabinet komen met een nader advies eh, over vakantiereizen in de winter- en voorjaarsperiodes. U kunt op korte termijn van ons verwachten nadere duiding eh, richting het land over eh, vakantiereizen in Nederland, maar zeker ook vakantiereizen naar het buitenland. In de zomer kwamen honderden jongeren uit het buitenland terug met corona. Ook hielden mensen zich na hun tripjes slecht aan de quarantaineadviezen. In Amsterdam mag van de rechter een enorm monument worden gebouwd voor de slachtoffers van de holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Het bestaat uit meerdere muren waarop de namen staan van 102.000 vermoorde joden. Omwonenden waren niet blij met de plannen. Ze zijn bang dat er veel toeristen op het monument afkomen. De bloedbanken in ons land gaan samenwerken met Facebook om mensen aan te moedigen bloed te geven. Je kunt binnenkort op je profiel aangeven of je donor bent. De bloedbank hoopt dat het andere mensen aan het denken zet. Het weer, soms zon, maar ook kans op een paar pittige buien. Het is een graad of 12. Morgen in de ochtend op de meeste plekken droog, maar in de middag wordt het opnieuw regenachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn, bij knooppunt Zaandam... de verbindingsweg dicht naar de A8 richting Amsterdam na een ongeluk. Het verkeer kan keren bij de af- en oprit Zaandijk... En op de A22 Velsen beverwijk is de Velzen-tunnel dicht.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 What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shonda Paula, give it a good loving daily. Now you are tryna pose like I be acting shady. You say you love me, say you love me, but you're never there for me. Yeah. Mm -hmm. silly. Why you tryna pose like I be acting shady? You're acting crazy. Time. Like I make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of my share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no fear to you. Me eh. stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Ship yo. So what's life supposed to be about, baby? Get free up your vibe and acting crazy. Reminisce one of the good times daily.